Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Baby die gisteren te vondeling werd gelegd. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit de gemeente De Marne in Groningen. In het ziekenhuis wordt onderzocht of ze inderdaad de moeder is. Het pasgeboren jongetje werd gistermiddag bij een politiebureau gelegd. Het werd gauw naar een ziekenhuis gebracht en maakt het goed. De vrouw krijgt professionele hulp aangeboden en zal later door de politie worden verhoord. Op het strand van Schiermonnikoog is een levende jonge bruinvis aangespoeld. Bij harde wind en hoog water kwam het hier vanochtend op het strand terecht. De bruinvis wordt verzorgd en onderzocht in Harderwijk. Hij kan niet direct worden teruggezet in zee omdat hij mogelijk ziek is. Meeuwen hebben gaten gepikt rond de ogen en het blaasgat. Dit jaar zijn al ongewoon veel dode bruinvissen aangespoeld. Dit is de eerste levende. De Kroatische bevolking heeft in een referendum voor toetreding tot de EU gestemd. Volgens de eerste uitslagen stemde ongeveer twee derde voor het EU-lidmaatschap. Opkomst lag net boven de 40 procent. Kroatië zal op 1 juli 2013 het 28 e EU-lid worden. De EU en Kroatië hebben daarover eind vorig jaar een verdrag ondertekend. Kroatië is na Slovenië het tweede land van het voormalige Joegoslavië dat zich bij de EU aansluit. De Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords verlaat deze week het congres. Dat heeft ze bekendgemaakt in een videoboodschap op haar Facebookpagina. De democrate Giffords werd een jaar geleden bij een schietpartij in Arizona geraakt in haar hoofd. Zes anderen kwamen om het leven. In haar videoboodschap zegt Giffords dat ze zich volledig wil concentreren op haar herstel. Giffords heeft als gevolg van het schotwond onder meer moeite met praten.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 Die eh, een paar weken geleden nog een eh, optreden gaf in Nederland. We gaan, eh, gaan verder met Mark Pinkus muziek die hij in eigen beheer heeft uitgebracht. Solo piano live in concert en de cd heet Slowly The Way Goes By. Veel luisterplezier. Ushingosia mwangu zuwazuri Mungu wangu Ushingosia mwangu Umilanizuka wantona nizihiri Ushingosia mwangu Umilanizuka wantona nizihiri Ushingosia mwangu zuwazuri Mungu wangu Ushingosia mwangu zuwazuri Mungu wangu Ushingosia mwangu Vumelani Munga Madonna Nizegi Ushinkosi Ama Vumelani Munga Esu Ushinkosi Ama Esu Ushinkosi Om Shri um Namah Om Shri Dhanvantre Namah Om Shri Dhamma श्री धन्वन्त्री नमः ॐ श्री धन्मन्त्री नमः ॐ श्री मन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः Shri Hanumantre Namah Om Shri Um Namah Om Shri Hanumantre Namah Om Shri Hanumantre Namah Om Shri Hanumantre Namah Om Shri Hanumantre Namah Om Shri Namah Om Shri Deva Primal Solo Normaal doet ze dat eh, met eh, maakt ze muziek met Maiten en Manus, maar dit keer alleen mantras of precarious times. De laatste cd, de laatste track komt van de cd Touch of Spirit van Nadama. Nadama wordt uitgebracht bij eh, het label Malimba Records. Goed, ik ga eruit. Dit was ehm, ja, het laatste trekje natuurlijk alweer hier op CFM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen en wil je het allemaal nog eens nalezen?